als shampoo, lenzenvloeistof en deodorant in vliegtuigen nadat... Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven is een dode gevallen. De identiteit van de man is nog niet bekend. De politie is op zoek naar de dader die te voet zou zijn gevlucht. Eind januari was er op het woonwagenkamp een grote inval. Toen werden 19 mensen aangehouden, onder meer voor hennephandel. Oud-VVD-leider Wiegel pleit voor een nieuwe formatie. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de VVD met de PvdA is gaan samenwerken... zonder dat die partijen een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. In NRC Handelsblad pleit Wiegel voor een tussenformatie... waarin VVD en PvdA gaan praten met CDA en D66. De jongens uit Oosterhout die vastzitten voor de mishandeling van een man van 25... worden verdacht van poging tot doodslag. De vier 17-jarigen en één jongen van 18 zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. Ze sloegen en schopten in januari een man in het centrum van Oosterhout en lieten hem bewusteloos achter. Nadat Omroep Brabant beveiligingsbeelden had uitgezonden melden vier verdachten zich bij de politie. De vijfde werd woensdag door de politie opgepakt. De rechtbank in Den Haag heeft Yvonne Bassebia veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en acht maanden voor opruiing tot volkerenmoord in Rwanda. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de vrouw van 65. Die eis gold ook voor het medeplegen van moord en oorlogsmisdaden. Maar daarvan is Bassebia vrijgesproken. Het weer. In het midden en noorden soms wat zon. In het zuiden bewolkt. Het is 4 tot 7 graden. In het weekeinde verandert er weinig. En volgende week wordt het zachter en zonniger. Dit was het NOH. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad van dit moment. Op eh, de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 West... staat tussen, het, eh, tussen Kadoelen en Westpoort 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar voorlopig nog afgesloten. Tenminste, het verkeer kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Verkeer vanaf eh, Amsterdam Noord richting Den Haag...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 Jana Lewis, Charles Gambino en Trouble. Misha B, Do You Think of Me en Subfocus Alpines, The Tidal Wave. Die vier platen hebben dus eh, niet gehaald. Snelste stijger komt er straks nog aan. Emily Sandé en The Clown gaat 11 plaatsen omhoog. Rita Ora, Radioactivity en Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat met 11 plaatsen. De snelste dalers van deze week. En Pink is de langs genoteerde met A Try. Staat ze alweer 17 weken in de lijst. Kijken we naar de geschiedenis van 1 maart. Eh, Rio de Janeiro die wordt gesticht op 1565. 1896, Anthony Harry eh, Besquer die uh, ontdekt het fenomeen Radio radioactiviteit. Terwijl radioactivity van Rita Ora. De bouw van de Hannoverdam die wordt afgerond in 1936 op deze 1 maart. In 2005 op deze dag de lancering van het eerste ruimteschip met zonnecellen. De Cosmos 1 ging toen de lucht in. Terug naar de lijst van vandaag. We beginnen nog even bij de nummer 20. Bruno Mars, When I Was Your Man.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 That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night. Get you through the night. It'll all job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side. On the other side. waiting for you on the other side. On the other side. Twee prachtige nummers om het eh, tweede uur Your Breakdown mee te beginnen. Bruno Mars, When I Was Your Man in de vijfde week omhoog van 22 naar 20. En met Simons, With You, die ging in de vierde week omhoog van 24 naar 18. I Could Be The One, dat is de plaat van Avicii en Nicky Romero. In de vierde week gaat de plaat omhoog van 23 naar 17. En daarna voor jou de nummer 16. Twee plaatsen winst in de zesde week voor Bon Jovi. Because We Care. Eerst is Avicii, I Could Be The One. Op nummer 17 deze week in de lijst van Europa. Hier op ZFM Zandvoort. I think I hate my life. Is it because you gained weight? Excuse me? This article, it helped me a lot. I haven't gained any weight. You should probably just have my salad instead. You should probably eat it. Mm.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 Go to school, get a job, get a mortgage. All I'm really doing is dying. Well, let me get you some more pills. just another grain of sand. Hell yeah, i be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, I am, but I to be I am a rock, not just another grain of sand. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand. had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that, that I could do that, just walking the dead. remember the Straza A man lost in time Near Cardiff Just walking the dead thousand people Crossbows and broken. Fingers are crossed Just in case Walking the dead David Bowie, Where Are We Now? In de zesde week gaat de plaat omhoog van 15 naar nummer 13 toe. Tijd voordat we de top 10 in gaan om nog even achterom te kijken. Bruno Mars, When I Was Your Man. In de vijfde week gaat die plaat omhoog van 22 naar nummer 20. Nummer 19 is voor Feed Me and the Crystal Fighters, Love Is All I Got. In de elfde week zakken zij 5 plaatsen. Met Simons, With You in de vierde week 6 plaatsen omhoog naar nummer 18. En ook 6 plaatsen omhoog van 23 naar 17 in de vierde week. Avicii, Nicky Romero, I Could Be The One. Bon Jovi, Because Weekend. In de zesde week gaat de plaat omhoog van 18 naar 16. En van 13 zakken naar 15 in de negende week. Pop, Charlie XCX en I Love It. Labyrinth en on Day, Beneath Your Beautiful. 14 weken in de lijst, deze week op 14. Komen vanaf plek nummer 7. David Bowie, Where Are We Now? Zes weken in de lijst, vorige week nog 15, deze week een nummertje 13. En Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. In de 10 week gaat die plaat eh, naar een verdubbeling toe. Hè? Vorige week 6, deze week terug te vinden op 12. Maroon 5, Daylight staat 10 weken in de lijst. Vorige week nog nummertje 4. Deze week terug te vinden op eh, nummer 11. Tijd om de top 10 in te gaan. We doen dat ook gewoon met de nummer 10. Eén plaatje winst in de achtste week voor Flowrider. En Let It Roll. the good times go home. Come on, baby, let the good times go home. Come on, baby, let the good times go home. Come on, baby, let the good times go home. Come on, baby, let the good times. It's like Woodstock did it. Brand new villain, Bob to the music. Psychedelic visit. My heart beat acoustic. Moves like Kendrick's. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane. Both strikes in the blizzard. Ten million in the brain. Gotta roll with the vision. Vision of a good time. All I wanna know when the party gon' start. Let the good time roll. Come on, let's go. You got a lot of living. Keep the body on the road. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning. Only got one goal. Don't stop, stop the show. Can't stop, stop the flow. The real ain't ready. Cause I rock the globe. So act like you know. Act like you know. Act like you know. Just what to do when the good nights I Love is nice when it's understood. Even nicer when it makes you feel good. You got me tripping while love is so. Come on, baby, let the good times. to the bone. Can't nobody stop it when you're bad to the bone. Gotta be the hardest when you shine like chrome. Gotta find that zone, it's a mind of its own. Love roller coaster, loop around in the zone. Love roller coaster, up and down, pretty strong. Just like gold, I'm already sold at the good time, bro. All around the clock, clock up in the spot, spot. Pull up in the Chevy, so classy and hot, hot. Pockets feeling heavy, gotta spin what you got, got. What you tryna sell, I ain't already rock, rock. Gotta let go, pedal to the flow. So incredible, so much better with the flow. Ready for the show, like I'm singing Hey Joe. Do it like a pro, let the good times roll. roll, roll, roll, roll. Hey, let's go all night, all night. Wake up the club and let's go all out, all out. More drinks for us, toast to the good times. May they last forever. We're young to the good times. Raise your glass, let's all have some fun. baby, let the good times Come on, baby, let Come on, baby, let Come on, baby, let Come on, baby, let begint voor Flowrider op plek nummer 10. Dus Let It Roll in de achtste week. één plekje omhoog naar die nummer 10 positie. Conor Maynard, Turnaround. In de tiende week zakt hij van uh, eh, 3 naar 9 toe. En deze plaat die heeft ook wel even een eh, flink stukje vlies. Dat was namelijk de nummer 1 van de afgelopen paar weken. Hij eh, staat natuurlijk Scream and Shout. De plaat van Will.i.am en Britney Spears in de twaalfde week zakkend van 1 naar 8 toe. Bring the action. En die action gaan we dan ook niet brengen. We slaan hem over, want we gaan door met de lijst. De platen die wel stijgen is bijvoorbeeld een van de One Direction Little Things. In de zesde week gaat de plaat omhoog van 17 naar 7 toe. Straks een plaat die net zo hard gaat, die is van Pink. Just Give Me A Reason, die gaat van 16 naar 6 toe. fits in my like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks And it all makes sense to me I know you've never loved The crinkles by your eyes when you smile You've never loved Your stomach or your thighs the dimples in your back at the bottom of your spine But I'll love them endlessly I won't let these little things slip out of my mouth But if I do, it's you Oh, it's you, they add up to I'm in love with you And all these little things You can't go to bed without a cup of tea and maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You'll never love yourself half as much as I love you. You will never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you.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 Hè. Kate Rush helpt op deze plaat de eh, zanger van eh, Fun. Just Give Me A Reason. In de vijfde week gaat de plaat omhoog van 16 naar 6 toe. Daarvoor One Direction Little Things in de zesde week omhoog van 17 naar 7. En voor Will I Am en Britney Spears is het een beetje over in Europa. Scream and Shout in de twaalfde week zakt de plaat in één keer van 1 naar 8 toe. En ook voor Conor Meinhardt eh, is er niet echt meer een top 3 positie. Vorige week nog wel netjes op nummer 3 met Turnaround. Deze week zakt hij naar 9 en dat alles in zijn tiende week. Tijd om de top 5 van Europa in te gaan. Straks voor jou nog wel de snelste stijger. Emily Sandé en Clown. Hè? 11 plaatsen winst voor deze dame. Meneer is voorbij komt, dat hoor je straks. Eerst een plaat die vorige week ook nog hoger stond dan deze week. Vorige week op 2. En deze week zak het naar 5 in de 11e week. Stay gold. Style High en Po. Ik heb het natuurlijk over die geweldige plaats van hun, de Wallpaper. bed sheets competing like horses in a race. waves. Tell me how you feel. Just a blade in the grass. I spoke onto the wheel. En de Veer deze week op 4 in de lijst van Europa. In de achtste week gaat hij een plekje omhoog. Vorige week 5, deze week terug te vinden op eh, nummer 4. En ook terug te vinden op eh, Pinkpop trouwens dit jaar, hè, Ben Howard. 3 is voor Rihanna, Mickey Eco en Stay. De negende week gaat de plaat omhoog van 9 naar 3 toe. Straks voor jou nummer 2 in handen van de Mint die ook een nieuwe plaat heeft in de lijst. Maar de oude is van The Script en Six Degrees of Separation straks op 2. All along was a What's the best way? No one knows yet. Meditate, get hypnotized. Anything to take from your mind, but it won't. Oh, you're doing all these things out of desperation. Oh, you're going six degrees of separation. You hit the drink, you take a toke, watch the past go up fake a smile You lie and say you're better now than ever And your life's okay when it's not No You're doing all these things out of desperation Whoa You're going through six degrees of separation First six degrees of separation. First, you see the worst is a broken heart. What's gonna kill you is the second part, and the third. kwamen deze week nieuw binnen met If You Could See Me Now op nummer 28, de script. En dit is die andere plaat van hun, de Six Degrees of Separation, in de zevende week omhoog van 8 naar 2 toe. 3 was er voor Rihanna, Mickey Eco, Stay, Ben Howard, De Veer, die ging omhoog van 5 naar 4 toe. De top 5 werd eh, volgemaakt door Stay Gold en The Wallpaper. In de elfde week ging die plaat dus drie plaatsjes naar beneden. In de zevende week heb zij die nummer 1 positie. From over here I miss the joke. Met 11 plaatsen is ze ook nog eens de snelste stijger van 12 naar 1. Clear the way for my crash landing. En zij natuurlijk Emily Sunday. En de single heet Clowny hoort hem nu op CFM Zandvoort. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time I could stop and answer all of your questions As soon as I find out How I can move from the back of a line I'll be your client. zevende week is het eh, Emily Zande gelukt om die nummer 1 positie te veroveren. Deze week ging ze omhoog van 12 naar 1 toe. De script Six Degrees of Separation in de zevende week van 8 naar 2. Rihanna, Mickey Eco en Stee gingen van 9 naar 3 toe. Ben Howard de veer van 5 naar 4. En Stay en Wallpaper zakten van 2 naar 5 toe. Pink, Just Give Me a Reason, The One Direction, Little Things. I am Britney Spears, Scream and Shout. Conor Maynard, Turnaround en Florida, Let It Roll. Dat was de top 10 van deze week. Volgende week om deze tijd dan heb ik gewoon weer een hele nieuwe lijst voor je klaarstaan. Of dan Emily Sandé nog steeds op nummer 1 staat, dat weet je dan weer even voor de klok van 5 uur.